Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Palestijnen die vandaag zijn vrijgelaten door Israël zijn als helden onthaald. Alleen al in de Gazastrook kwamen tienduizenden mensen bij elkaar om hen te verwelkomen. Op de westelijke Jordaanhoever werden ze ontvangen door de Palestijnse president Abbas. Internationaal is verheugd gereageerd op de ruil waarbij Israël vandaag zo'n 500 Palestijnen vrijliet en als wisselgeld de Israëlische militair Gilad Shalit terugkreeg. Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft in het derde kwartaal een verlies geleden van 393 miljoen dollar. En dat is veel meer dan was verwacht. Vorig jaar werd in dezelfde periode nog 1,7 miljard euro winst gemaakt. Goldman-topman Blankfein noemde moeilijke marktomstandigheden en een gebrek aan vertrouwen bij de investeerders als oorzaken voor de rode cijfers. Het is de tweede keer dat de bank verlies leidt sinds de bank 12 jaar geleden aan de beurs werd genoteerd. Een arrestatieteam heeft in Amsterdam een aantal verdachten van een reeks gewelddadige roofovervallen opgepakt, waaronder overvallen op juweliers. Een van de arrestanten wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval op juwelier Hunt in oktober vorig jaar. Fred Hunt, de broer van de winkeleigenaar, werd door de overvallers doodgeschoten. Het onderzoek in deze zaak is nog in volle gang. Justitie heeft 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Heerlen en Winschoten schieten eigenaren van koophuizen te hulp. De gemeenten liggen in gebieden waar de bevolking afneemt. Veel woningbezitters hebben er problemen om hun huis te verkopen. De prijzen dalen en steeds vaker worden de goedkope woningen op veilingen opgekocht door criminelen. En die gebruiken de huizen voor hennepteelt of mensenhandel. Heerlen en Winschoten willen de huizen opkopen om ze daarna via een corporatie te verhuren, op te knappen of te slopen. Het weer, vanuit het westen opklaringen. Vanavond aan de kust enkele buien, landinwaarts overwegend droog. Er staat een flinke westen tot zuidwestenwind. Morgen weer veel wind en buien met kans op onweer en hagel. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het valt mee met de avondspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen Eembrugge en Knopend Hoevelaken 5 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Hoogmade 5. A10 West naar Zaanstad bij de Koentenol 5. A12 van Den Haag naar Utrecht voor Knopend Lunette 4. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor Knopend Kleinpolderplein 4. A15 vanuit Europoort tussen Knopend Benelux en Knopend Vaanplein 6.